Ook blokkeerden ze wegen en belangrijke verkeersknooppunten. Verder was er gisteren een grote stroomstoring waardoor heel Sudan urenlang geen elektriciteit had. Bashir is al 30 jaar aan de macht. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft hem aangeklaagd voor volkenmoord en misdaden tegen de menselijkheid in Darfur. Het kunstprogramma Project Rembrandt is gisteravond gewonnen door Sebas Groot. De 21-jarige student kunstgeschiedenis is volgens de jury de beste amateur kunstschilder van Nederland. Project Rembrandt van de NTR trok op de zondagavond ruim een miljoen kijkers. Als prijs mag winnaar Sebas Groot exposeren in het Rijksmuseum. De Democraten in het Amerikaanse congres zullen de belastinggegevens van president Trump nooit te zien krijgen. De chef staf van het Witte Huis noemt het verzoek van de Democraten om de cijfers in te zien een politieke stunt. De Democraten zeggen dat ze wettelijk het recht hebben om Trumps belastinggegevens in te zien. De organisatie van de Rotterdam Marathon heeft haar medeleven betuigd aan de nabestaanden van de loper die gisteren overleed. Het is niet bekendgemaakt wie het slachtoffer is. De familie wil dat niet. Tijdens de Rotterdam Marathon was het vrij warm. Hulpverleners hebben in totaal drie mensen gereanimeerd. De landelijke storing bij Ziggo is voorbij. In de loop van gisteravond waren de problemen volgens het bedrijf opgelost. Gisterochtend konden Ziggo-klanten in Limburg en Noord-Brabant... geen gebruik maken van internet en de vaste telefoonlijn. Later kwamen ook meldingen over storing uit andere delen van het land. Het weer, vannacht droog, het koelt af tot een graad of 7. Overdag de meeste zon in het noorden van het land. In het zuiden meer bewolking en kans op een bui.